Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. Dit is Radio 501. Sunday Monday. Mark Schrander. 501. but that don't mean you have to die. Time ain't nothing when you're young at heart and your soul still burns. I've seen rainy days, sunshine that never fades. 1979 begonnen onder de naam The Surfers en afkomstig uit Tucson, Arizona, waar ook de Amerikaanse surfpunk vandaan komt. Ja, ja, het heeft echt bestaan. Om daar niet mee geassocieerd te worden, vertrokken ze in 1980 naar Los Angeles om daar het herkenbare country rock te maken. En daarvan was dit een component. De formatie Green or Red, Time Ain't Nothing en de heren die treden nog altijd op. En dan is het eh, mijn eh, tijd om Lucien te bedanken voor zijn afgelopen twee uur. Het was weer een heerlijk programma. Mijn naam is Mark Schrander en dit is het programma Sunday on Monday bij Radio 501. Uiteraard kun je reageren via de mail. Dat is studio.radio501.nl Dat is studio.radio501.nl of via de chat. En eh, dan tijd voor muziek van een band die in 1981 werd opgezet opgericht door een zekere Will Hackey, bassist van de groep, en eh, Robin Guthrie. Waar kennen we die naam van? Hij was gitarist van deze groep. Zij kozen een eh, Elizabeth Fraser erbij als zangeres, omdat ze zo apart danste in de lokale disco in Grangemouth, een stadje in Schotland. De band vernoemde zich naar een nummer van de eveneens Schotse band Johnny and the Self Abusers, de latere Simple Minds. Hier zijn de Cocteau Twins met Bluebird. Thank you. Elton John uit 1975 van een van die legendarische LP's die hij heeft gemaakt, Captain Fantastic. En daar stond een hele andere grote hit op en daar kan ik even niet op komen. Komen we volgende week op terug. Ik zei vorige week dat ik op een aantal dingen ook terug zou komen. Dat ga ik vanavond doen. Yasu, de mannelijke aandeel in die formatie, dat was uiteraard Vince Clark. Hoe kon ik het verwisselen met eh, Dave Stewart? Foei fouten. Dat was een echte foute keuze voor mij. Ik had het eh, moeten en kunnen weten. Dus dat wat eh, betreft Jazoo eh, met Alison Moyet als belangrijkste persoon in die formatie. Overigens heb ik het nummer Only You solo van haar beider. En ik ben in dubio of ik dat vanavond ga draaien. Dat gaan we allemaal zien. Oké, tijd voor iets heel anders. dat is Old Country uit Amerika. 2004 was het jaar. Hier is de formatie Bright Eyes, First Day of My Life. En wat mij betreft nog nogmaals een hele goede avond. first day of my life. Swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go so I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever, I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home. Mm-hmm. Mm-hmm. Remember the time you drove all night just to meet me in the morning. And I thought it was strange, you said everything changed. You felt as if you just woke up. And you said, This is the first day of my life. I'm glad I didn't die before I met you. But now I don't care, I could go anywhere with you and I'll probably be happy. So if you wanna be with me, with these things there's no telling, we just have to wait and see. But I'd rather be working for a paycheck than waiting to win the lottery. Uh-huh. Mm-hmm. Besides, maybe this time it's different. I mean, I really think you like me. En dit op basis van het signaal dat door de kiezers is afgegeven. Ehm, meneer de voorzitter, ik zou heel graag uh, de minister naar aanleiding van zijn verhaal een hele ingewikkelde vraag willen stellen. Uh, dit om ervoor te zorgen dat hij zich een beetje in het gedrang voelt komen. Ja, eh, meneer de voorzitter, ik zou hierop zo omslachtig mogelijk willen antwoorden. Waardoor er een soort verwarring ontstaat en ik uiteindelijk gewoon mijnzelfde verhaal weer kan houden. Eh, meneer de voorzitter, ik doe op mijn beurt dan heel erg lacherig... dit om de minister het gevoel te geven eh, dat ik hem niet serieus neem... en herhaal vervolgens nog een keer mijn vraag. Meneer de voorzitter, ik ga een beetje zuchten en steunen... om zo het gevoel te geven dat uh, meneer hier totaal niks weet van het onderwerp... en net te doen alsof ik alle dossiers heb gelezen. Meneer de voorzitter, ik weet inmiddels al lang niet meer waar het over gaat... Ja, maar ik sta hier zo lekker bij die interruptiemicrofoon. En dit wordt hopelijk uitgezonden op tv. Dus ik herhaal nog een keer mijn vraag aan de minister. Al zou het kunnen dat die al beantwoord is. Meneer de voorzitter, ik zeg iets. Ik beloof iets. Ik noem wat onderzoeken, wat getallen, bla bla bla, dit en dat. Hier en daar, zus en zo. Meneer de voorzitter, ik zou dan graag me willen opwinden en iets willen zeggen over de man in de straat. En dat de minister daar maar eens moet gaan kijken. En bla die bla, dit en dat, zus en zo, hier en daar. Meneer de voorzitter, uh, bla bla bla, bla bla bla bla bla. Meneer de voorzitter. Ehm, ta ta ta ta ta ta ta Meneer de voorzitter. Dokter Snuggles vliegt naar de regenboog toe. Para, para, Meneer de voorzitter, skip kerstversiering, dingen, dit en dat, zus en zo. Het heeft geen enkel nut, dit en hier en daar een zus en zo. En dat oh, mag gezegd zijn wat dit en nou? dat. Hé, wat is dit? Hoe kan dat? Meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter. Ah! Ah! Ah! Switchblades, een damesgroepje afkomstig uit Engeland. En dat was eh, afkomstig uit de nieuwe Wave periode. En dat betekent dat het eh, begin jaren 80 was. Het is eh, zo'n 7 minuten voor half 9 hier bij Sunday on Monday bij Radio 501. Uiteraard nodig ik je uit om te reageren. Je kunt een verzoekplaatje aanvragen via studio.radio501.nl. Nogmaals, studio.radio501.nl. En wie weet heb ik hem bij me en kunnen we hem draaien. Ik wil overigens even stilstaan bij het feit dat het precies een jaar geleden is dat Japan werd getroffen door een zware aardbeving. 9 op de schaal van Richter en een daaropvolgende totaal verwoestende tsunami. En ik denk dat we daar met z'n allen ook wel even stil bij mogen blijven staan. In 1981 werd er hevig gespeculeerd eh, wie er achter de groep eh, de White Sox zaten. Men dacht dat het Freddie Mercury van Queen was. Dat is later helemaal niet waar gebleken. Queen had er helemaal niks mee te maken. Het is wel een eendagsvlier gebleven. Een hele mooie. Hier is Versailles. Here is a story that I heard some years ago. Two ladies needed holidays. The driver took them for a trip to Paris. A pal fell down in River Seine. Then from the coast they saw the palace of Versailles, where King Louis was named son. No need for they wanna be on their own. Could take the hours, but oh what fun! paintings of the king and queen. They found themselves locked in a room. And suddenly one painting moved just like real. Don't tell a lie. He said, Don't move. But the two ladies couldn't help but noticing under the frame there was a hole. Above the stairs they could hear some sweet music, a giant place where they all sung. as faster than they felt, but no fear. Wish at least you just got one. But as the windows at the age of stables, some like is well buzzing around. The horse is ready for a ride with a state coach. The music stops here is the sun. King, oh. niemand invalt. En als er even niemand invalt, is dat ook weer opgelost. Laat ons iets drinken op het nageslacht. Of heeft er misschien iemand toch iets beters bedacht? Laat de kurken vrolijk knallen, graag geschuimd op. Hoop maar dat het mee zal vallen, Y Heerlijke muziek van onze zuidenburen, afkomstig uit Vlaanderen. Jeff Gainey of Jeff Gunny, het is hoe je het uitspreekt. We weten het niet precies. Ze weten het in Belgisch niet eens precies, want daar eh, zeggen ze het ook allemaal door elkaar heen. Ik hou het op eh, Jeff Gunny, maar van de week hoorde ik weer Jeff Gainey. Dit is eh, voor het nageslacht. Laten we iets drinken. Laten we dat zeker doen. Ehm, ik heb een eh, stukje muziek op de draaitafel liggen en eh, dat is uit 1983. Eh, muziek geschreven door Pete Wiley. Pete Wiley was een grote man in de new wave muziek. Later op de solo toegegaan. Hij heeft ook een bandje gehad met iemand en daar heeft hij een heel mooi statement gemaakt. Hoor. Tijdens een optreden, ze hadden een zwarte gitarist en die werd uitgescholden. Toen is Pete Wiley de zaal ingestapt. Die heeft die man een, een, nou ja, een stootje voor zijn hoofd gegeven en heeft het eh, podium verlaten en ze zijn de zaal uitgegaan. Mooi statement van Pete En Pete Wiley, uh, eh, zijn beentje dat heette The Wa. En dat is later overgegaan in de Matua. Dit is Comeback. heeft toch heel veel mooie muziek gemaakt hoor eh, in Engeland. Peter Wiley met twee bandjes, de Wa en de Mighty Wa. En dit was de Mighty Wa met eh, Comeback uit 1983 of 1984. zal mij vanavond om het even zijn. Comeback in ieder geval. Overigens eh, vanavond geen nieuws dat niet gebeurde. Daar had ik de tijd niet voor om dat afgelopen week uit te zoeken heb wel een aantal opmerkelijk nieuwtjes gevonden. Want inbrekers in België nemen steeds vaker de trein of bus. Deze trend bespeurt de federale politie. Zo schrijft de Vlaamse krant Gazet van Antwerpen donderdag. Met name in Turnhout is recent het, het aantal inbraken gestegen. Ondanks acties, waaronder autocontroles, ontbreekt elk spoor van de daders. Deze inbrekers die ook vaker overdag hun slag slaan, omzeilen bovendien door het openbaar vervoer te nemen. Ook de registraties van auto's door bewakingscamera's in en om de stad. Inmiddels voert de politie ook acties uit in bussen en treinen. Lang leven het openbaar vervoer. Zo kun je het ook bekijken. In Nederland eh, gaat het volgens mij allemaal wat anders. Maar goed, het blijft uiteindelijk België. En als jij weet wat de hoofdstad van Canada is, mag je het zeggen. Michel Surk die zingt erover. Anchorage. I took time out to write to my old friend. I walked across that burning bridge, mailed my letter off to Dallas, but her reply came from Anchorage, Alaska. She said, Hey girl, it's about time you wrote. It's been over two years, you know, my old friend take me back to the days of the foreign telegrams and the all night rock and rollin'. Hey, Shell, we was wild then. Hey, Shell, you know it's kinda funny. Texas always seems so big, but you know you're in the largest state in the union when you're anchored down in Anchorage girl, I think the last time I saw you was on me and Leroy's wedding day. What was the name of that love song you played? I forgot how it goes. I don't recall how it goes. winter down in Anchorage. Leroy got a better job, so he moved. Kevin lost a tooth, now he started school. I got a brand new eight month old baby girl. I sound like a housewife. Hey, sure, I think I'm a housewife. Hey, girl, what's it like to be in New York? New York City, imagine that tell me, what's it like to be a skateboard punk rocker? Leroy says, send a picture. Leroy says, hello. Leroy says, I'll keep on rocking, girl. Yeah, keep on rocking. Hey, Shell, you know it's kinda funny. Texas always seems so big. But you know you're in the largest state in the union when you're anchored down in Anchorage. Oh, Anchorage. Anchored down in Anchorage. Oh, Anchorage. zou wel eens willen weten, waarom zijn de bergen zo hoog? Misschien om de sneeuw te vergaren en het dal voor de kou te bewaren. Of misschien als een veilige stut voor de hemelboog.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 Nou kijk eens, dat komt van het water, dat eerst enkel ijs was, maar later verwarmd door de zon van de berg naar beneden liep. Daarom zijn de zeeën zo diep. zou wel eens willen weten, waarom zijn de mensen zo moe? Misschien door hun jachten en jagen, en misschien door hun tienduizend vragen. En ze zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe. Daarom zijn de mensen zo moe. Zeg Jules, wou jij laatst niet eens weten? Waarom zijn de mensen zo moe? Wie in het arbeidsproces is betrokken, die werkt zich gemeenlijk te pokken. Waarna hij dan s'avonds het nieuws krijgt en brandpunt toe. Daarom zijn de mensen zo moe. en Frans Halsema wist al de antwoorden op de vragen die Jules de Korte in een nummer stelde. Zo kan het ook. En dan krijg je dit effect. Ik zou wel eens willen weten met daarop de antwoorden. Nog meer opmerkelijk nieuws. Een bewakingsbedrijf die het arbeidsbureau in de Oost-Duitse stad Leipzig beveiligt, heeft de opdracht gekregen extra goed te letten op diefstal van wc-papier. In het arbeidsbureau waren de afgelopen tijd honderden rollen wc-papier gestolen. Maar lijkt het dat er wel andere prioriteiten zijn voor een bewakingsbedrijf. Maar enfin, in Berlijn ligt het wat anders als in Nederland. Verdachte personen die met een rugzak of een grote tas van het toilet komen, <laughs> krijgen nu de keus. Of of ze onderwerpen zich vrijwillig aan een controle. Staat niet bij of dat intern is. Of men belt de politie. Dit heeft Bild, de grootste Duitse krant, woensdag gemeld. Nou ja, als Bild het meldt, dan eh, weet je al bijna dat het een flauwekul nieuws is. Maar wel, wel opmerkelijk. Dus eh, ik dacht, eh, dat gaan we eens meenemen. Poison. Eh, dat is een beetje hardrock muziek, zo staat de band bekend. Maar ze hebben ook een soort eh, van ballad gemaakt. En eh, die luistert naar de titel Every Rose Has Its Thorn.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 The love know they're not about knowing what to say. Instead of making love, we both made a separate ways. And now I he found somebody new. And that I never meant that much to you. To hear that tears me up inside and to see you cuts me like a knife, I guess every rose has its thorn just like every night has its dawn.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 And no, no, no, it's not like that ginger set. Tony lost his fingers and was crying for a week, and the drummer's getting paid, and we get all for kicks, jumping around. watching us are dying are singing the song, they're begging us to sing along. Don't let the sound get to your nose, little ring, it'll stay. Somebody's gotta find a way to get lucky. van Jantje Beton. Dat is voor buitenspelen. Want dat is superbelangrijk. Buitenspelen is gezond en leuk, maar vaak kan het helemaal niet. Er is te weinig plek, of het is vies of vet saai. Jantje Beton wil het leuker maken. Geef ruimte, laat ze spelen. Doe een gift aan de collectant of doneer online op laatonspelen.nl. Droom jij van een carrière op de radio?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 Bouw daarom mee aan het nieuwe apenhuis van Stichting AAP. Ga naar aap.nl en doneer uw airmiles aan AAP. Ik ben Josje. Al jaren zet ik me samen met 65.000 collectanten in voor het Reuma-fonds. Met veel plezier. Maar het liefst zou ik het niet meer doen, omdat het niet meer nodig is. Omdat Reuma op een dag niet meer bestaat. Die dag kan er komen. Zeker als u nu helpt. Help Reuma de wereld uit. We komen bij u langs tussen 12 en 17 maart. Wij zijn eh, voetbalteam B1 van SV De Rijp. En wij gaan pilaren schilderen en eh, planten inzetten voor de kinderkliniek hier in de buurt. Doe 16 of 17 maart ook mee met de grootste vrijwilligersactie van het land. Zoek met jouw team of collega's een leuke klus uit op nldoet.nl van het Oranje Fonds.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 TV Stel is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laat je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, geluid uit de bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Bouw mee aan het nieuwe apenhuis van AAP. Ga naar aap.nl en doneer uw airmiles. Dit is Radio 501. Sunday Monday. Mark Schrander. 501. sunshine, goodbye rain. She's wearing my school ring on her chain. She's my steady, I'm her man. sunshine, goodbye rain. She's wearing my school ring on her chain. She's my steady, I'm her man. Het muzikale thema van een van de leukste series die er ooit op de Nederlandse televisie te zien is geweest. Happy Days, eh, de uh, Uiteraard eh, lopen hier bij Radio 501 allemaal fondjes rond. Eh, radio 501 en je kunt ons bereiken via de mail en dat is studio.radio501.nl Dat is studio.radio501.nl en dat kan voor verzoekjes en voor op- of aanmerkingen op dit programma. Sunday on Monday tot vanavond 10 uur en ik hoop je te verpozen met een heleboel leuke muziek. Pete Townsend en Roger Daughtry waren de dragende figuren in de formatie De Hoe. Overigens zijn de dragende figuren in de formatie De Hoe, want ze treden nog altijd op. Eh, zo'n 20 jaar geleden brachten ze een LP uit, die heette Face Dances. En daarvan afkomstig had je een grote hit, You Better You Bet. De bekant daarvan was dit nummer, Don't Let Go The Goat. people responsible for own behavior. I lost all contact with my only savior. No one locked me out because project van Robbie van Leeuwen van eh, Shocking Blue Neon City uit 1978. De groep heeft drie hits gehad, alle drie geschreven door Robbie van Leeuwen uiteraard. En het opmerkelijke aan deze groep eh, was dat ze drie verschillende zangeressen hadden. En op deze plaat, Neon City, hoor je Mariska Veres. En die was uiteraard ook de zangeres bij Shocking Blue. Allemaal kennen ze dus eh, van Robbie van Leeuwen. Wat nou heel opmerkelijk was vorige week in de krant, eh, waren eh, een stel, of een stel, een gezin twee vrouwen met kinderen die waren eh, op pad eh, naar een eh, dierenpark ergens in Nederland. En die dachten halverwege overal borden van geen ramen open, verboden te voederen. Nou die stappen daar midden in die dierentuin die auto uit. En fijn, een van die jongens die wordt door een cheetah aangevallen en in zijn arm gebeten. En de dames wisten dat beest te verjagen. Ik denk ook als je moeder er zo uit zou zien dat je hard weg zou lopen.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 One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. And I've lived my all this talk will make you old. So I'll close my eyes, won't look behind and moving on, moving on. So I'll close my eyes, won't look one day I know our paths will cross again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again, and I won't hide. Many times I've been told, speaking my just people. So I'll close my eyes, will look behind, and moving on, moving on. So I'll close my eyes, and the tears will clear. And then I'd feel no fear. Ja, we maken er wel wat van. then I'd feel no way. My paths would be made straight. Ja, dat zei ik inderdaad. We maken er wel vandaag. Gaat nog even verder hoor. One day I know I feel home again. Tweede stem eronder. Wrong again. Wrong again. One day I know I feel strong again, and I lift my head. Mm -hmm. Many times I've been told, all this talk will make you old. So I close my eyes, look behind, moving on. moving on. So I'll close my eyes. Look be dat is uh, Arwin, die komt de studio binnenlopen. Die is net uh, wakker geworden. Nee, helemaal niet. Kom er maar bij, joh. Eh, gezellig samen presenteren. Ja, want jij bent nu al helemaal alleen op de vrijdagavond. Dus even wennen. Dus ik denk, ik geef je de microfoon. Dan kan je weer aan een duootje wennen. Ja, ik heb hem lekker niet open. Zo, eh, oh, zo, kijk, zo, zo ben Ja, zo ben ik ook alweer. Nee, ik, ik was eigenlijk eh, onderweg eh, terug naar mijn eigen kleine, kleine leuke klussenhuis. voor, voor een ander duo. En ik vergeet, voor een ander duo, ja. Ja, ja, vader Jacob en ik, echt een spettend duo, kan ik je vertellen. Hey. succes man. Arwin, bedankt en wij horen jou vrijdagavond weer. Hoi. Met een fantastische programma dat was uh, Armin Tamminga. Goed, eh, de primeur hier bij Radio 501 was in handen van Rogier van Diesveld van dit nummer. Home Again, Michael Kiwanaku. En eh, ja, ik draaide een, een, versie, die heeft hij hier zitten spelen. Hij zit hier, dus je kunt het helaas niet zien omdat de webcam het niet doet. Speciaal voor ons is hij hier bij Radio 501 gekomen. En hij is met Arwin vertrokken. Dus zodoende kunnen we niet een kort interview, want hij had haast. Hij moest snel weer terug naar Japan. En dan eh, een hele mooie dame, zou je zeggen. Ze is eh, flink wat afgevallen de laatste jaren, Alice Moyer. heel anders ziet ze er nu uit als in de tijd van uh, En ze heeft ook solo-werk gemaakt. Dit is er een van Week in the Presence of Beauty. Waar ken ik dat van? zinloos geweld, tuurlijk. De kranten staan er vol mee. En eh, dit is een camping waar veel dronken jongeren rondlopen. Dus dan denk, dan denk je al gauw dat er eh, sprake zal zijn van veel zinloos geweld. Nou, 80% van het geweld hier is eh, volkomen zinvol. Kijk, als er iemand met zijn klauwen aan je meisje zit, dan kun je daar wel over gaan praten. Maar dan denkt zo'n jongen dat hij het de volgende keer weer kan doen. verder hebben we twee hele belangrijke regels. Eén, zodra er bloed bij komt kijken, nog 10 minuten. En twee, altijd één op één gevechten, tenzij er meer mensen kwaad zijn. Ho, jongens! delivered Het monument van de jaren 70. Poco is een Amerikaanse country rock band ontstaan in 1968 na het uiteenvallen van Buffalo Springfield. De band wordt wel gezien als de wegbereider van de country rock die bands als de Eagles inspireerde. Poco is de eerste band die dat geluid laat horen op LP. Echter, zij hebben nooit het succes gehad dat de Eagles later wel zouden hebben. De eerste bezetting stond naast de oud Buffalo Springfield leden zanger en slaggitarist Richie Furay en Jim Messina, die is zorgt voor de leadgitaar en zang, uit Rusty Young, George Crantham en Randy Meisner. Laatstgenoemde verliet de band al voor het uitkomen van de eerste LP. Hij zou na enkele zijpaden meehelpen om de Eagles op te richten. Poco bestaat en toet nog steeds. De groep brengt LP's uit en toet door Europa en Noord-Amerika. En dan is hier uit 1976 gebleven bij een tipperadenotering in Nederland... The Rose of Cimarron, het monument van de jaren 70. geweldig lang uitrouw heeft deze plaat. Iedere week rond half tien hoor je in het programma Sunday on Monday het monument van de jaren 70. En dat was in dit geval van de countrygroep eh, Poco uit 1976 twee weken, eh, twee weken genoteerd geweest in Nederland in de tipperaden. En eh, we willen Hello Fanride nog even niet horen, dus die zetten we in de wacht. In 1976 twee weken genoteerd gestaan in de tipperaden met Rose of Cimarron. En bijzonder opmerkelijk dat deze plaat in Nederland nooit een hele grote hit is geworden. In Amerika nummer 1, in Engeland eh, in de top 10. Ja, en dan is Nederland qua popmuziek, qua smaak toch wel een beetje afwijkend met de rest van van de Engelstalige landen. Helaas, helaas, helaas, het zij zo. Henk Korren dat is een uh, typerende man met een eh, prachtige stem en zo'n speciale... Ja, uitstraling die hij heeft. Hij is eh, voorman van de Haagse formatie Hallo Fenraai waar je net al een aantal deuntjes van hoorde. We gaan nu het hele nummer draaien. Eh, een jaar of tien geleden uh, traden ze op in de Heineken Music Hall. En dat was een prachtig concert. Ik was erbij. Ze hadden een symfonieorkest erbij gehuurd. En eh, die uitvoering van dat nummer heb ik. Hier is Hallo Van Rij met Miracles. done it so many times, hoping for miracles. They don't have to happen. Yes, it's true, but it's the only thing. and sing an old song. you're not legendarisch duo Daryl Hall en John Oates. Eh, ze zijn ze beide ook eh, bezig met solo-projecten, maar met z'n tweeën doen ze het toch echt beter. Uiteraard ken je ze van een grote hit die ze in de jaren 70 hadden met The Rich Girl. Dit was eh, van een tiental jaar later, Had I Known You Better Than prachtige muziek van Daryl Hall en John Oates. Nogmaals, Daryl Hall heeft solo wat meer succes dan John Oates, want daar horen we eigenlijk niet zo heel erg veel van. Maar goed, eh, Rogier die is eh, luisteraars aan het eh, lokken. En zo hebben we José, die is ook druk op de chat bezig. Dat kan jij ook doen op de Radio 501 chat. Je kunt ook via de mail reageren. Dat is studio.radio501.nl studio.radio501.nl José die is woonachtig in Nieuw-Zeeland maar liefst. En zij vroeg een plaatje aan van de Electric Light Orchestra. Een band groot gemaakt door Jeff Lynne hier is eh, van eh, een tiental jaar geleden eh, Easy Money, the Electric Light Orchestra. Tell me I'm mistaken, I must be kinda slow. The only time you ever cared was when you needed more easy money. easy money. If you see a sucker uh, standing at your door, I uh, bring him in and make him grin and take him to the store. Easy money. Easy money. Watch out from above, you broke into the bank of love. Easy money. promises Dit is Radio 501. Is Radio 501. you. stroming muziek die Amerika al zo'n tien jaar in zijn greep houdt. Alt country, oftewel folkmuziek. Je hoorde Joshua Redding, die is daar een component van met A Brand New Day. Iets heel anders is eh, gospel. Wel een eh, prachtige uitvoering van een gospelnummer. Catman's Call, eh, All for a Reason. Late at night, I wonder why. Sometimes I wonder why. Sometimes I'm so tired, I don't even try. Seems everything around me fails, but I hold on to the promise that there is a reason. Late at night, darkness makes it hard to see history of the saints who've gone in front of me. Through famine, plague, and disbelief, his hand was still upon them, cause there is a tears on a long dark night I know that he believes that there is a reason There is a reason muziek voor zo'n zondagavond. Catman's Call, There is a Reason. Soft Cell was een Engels synthesizer duo dat bestond uit Mark Almond en David Ball. Hun songteksten gingen vaak over liefde en romantiek, maar ook over onderwerpen als travestie, drugs en moord. Ze hadden een wereldwijde hit in 1981 met het nummer Tainted Love, een koffer van een nummer uit 1964 van Gloria Jones. De groep werd geassocieerd met een stroming in de new wave muziek die bekend stond als New Romantics. Ja, ja. Ieder beestje heeft een naampje. Andere bands die tot deze stroming werden gerekend zijn bijvoorbeeld Visage, Duran Duran en Spandau Ballet. Het duo laat het geluid horen van de donkere en gimmige kant van het nachtleven van de vroege jaren 80 de band maakte zijn debuut met het album Non-Stop Erotic Cabaret, dat eind 1981 herstel verscheen. Daarna verschijnen er in korte tijd dat de band bestaat nog enkele albums en al in 1983 wordt de band opgeheven. Ik ga eruit met een nummer van Softcell, maar niet voordat ik je gezegd heb bedankt voor het luisteren. Voor alle zieke mensen beterschap en voor alle gezonde mensen kop op maken wat van komende week. Tot volgende week en blijf luisteren naar Radio 501. Voor iedereen hebben we programma's en die zijn allemaal even leuk. Say hello, wave goodbye. Standing in the door of the pink flamingo, crying in the rain. It was a kind of so-so love, and I'm gonna make sure it never happens again. You and I, it had to be the standing joke of the year. You were asleep around, uh, lost and found, and now for me, I fear. Whoa, whoa, whoa. I tried to make it work. You in a cocktail skirt and me in a suit. Well, it just wasn't me. You're used to wearing less, and now your life's a mess. So insecure, you see. I put up with all the scenes, and this is one scene that's going to be played my way. Take red light. I can see the makeup sliding down. Hey, little girl, you will always make up. So take off that unbecoming frown. What about me? Well, I'll find someone that's not going cheap in the sales. A nice little house wife will give me a steady life and well quite a while now, and to keep you secret has been hell. We're strangers meeting for the first time, okay? Just smile and say hello.